Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In de hoofdstad van Jemen zijn 78 mensen om het leven gekomen toen er geld werd uitgedeeld. Het was er zo druk dat mensen werden vertrapt. Jemen is een arm land en er is al jaren een burgeroorlog aan de gang. Veel mensen waren naar een school gekomen waar vanwege de ramadan kleine geldbedragen werden uitgedeeld. Door de drukte en paniek ging het helemaal mis. Er liggen ook nog 13 mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de Tweede Kamer hebben ze gisteren de hele dag gepraat over het stikstoffonds... maar ze zijn er nog steeds niet uitgekomen. Dat fonds is een geldpot waar dik 24 miljard in moet komen. Daarmee wil de regering boeren uitkopen en boerderijen duurzamer maken omdat het allemaal behoorlijk uitliep, werd voorgesteld om een ander moment verder te gaan. Daar gingen de meeste politici mee akkoord, zegt verslaggever Wilma Borgman. Uitstel oké, maar dan echt knarsetanden tanden en alleen maar omdat het echt moet. En dat heeft natuurlijk helemaal niks te maken met dat het politiek conflict nu even onder tafel kan blijven. En natuurlijk heeft het ook helemaal niks te maken met al die andere politieke bommetjes die over een paar weken misschien wel gedemonteerd zijn. Nee hoor, echt. Alleen maar vanwege de zorgvuldigheid. En anders wordt het veel te laat. Ja, over drie weken na de meivakantie... dan gaan ze verder praten over het fonds. En de eerste ritjes met de nieuwe NS-trein zijn niet helemaal vlekkeloos gegaan. Er waren gisteravond problemen met een sensor. Daardoor kon de machinist niet goed zien of de deuren wel dicht gingen. Die trein is naar een werkplaats gebracht en is daar gerepareerd. Deze jongen zat er gisteren als eerste in. Het geluid is natuurlijk heel mooi, want ja, ik ben blind. Dus dan let je nog meer op het geluid. Ja, en ik kende hem natuurlijk wel wat van filmpjes. Maar ja, nog nooit echt live gehoord. Dus, dus het is echt super mooi om er eindelijk in te kunnen zitten na zoveel jaar wachten. En dan is het eh, een super mooie ervaring om uh, me eindelijk dat gedaan te hebben. Vandaag zijn er weer nieuwe testritten met de Wesp. Dat is de bijnaam van het ding. De NS heeft er in totaal 99 besteld. En het weer nog opnieuw een dag met van alles wat. Vanochtend is het grijs en soms is er een buitje. En vanmiddag ook weer regen en flink wat wind. Maar er zijn ook opklaringen met zon. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord 5 kilometer file.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 Volgens onderzoeksplatform Follow the Money... kwam een recent adres van kroongetuige Nidal S. in handen... van een verdachte in een moordzaak... waarbij S. samenwerkte met justitie. Bij een schietincident in Hout is vanochtend een man om het leven gekomen. De schietpartij was rond half zes vanochtend op een parkeerplaats in een woonwijk. En Nederlanders verspeelden vorig jaar gemiddeld ruim 33 kilo eten per persoon. Dat is bijna een kilo minder dan in 2019, blijkt uit onderzoek van het voedingscentrum. Brood en deegwaren belanden het vaakst in de afvalbak. Het weer vanochtend bewolkt met wat regen, vanmiddag wat zon, maar ook kans op buien met onweer.